Clemens Peters met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat is niet van plan om bij gladheid niet meer te strooien... zoals de Verkeersinformatiedienst dit weekend suggereerde. Hoewel er flink werd gestrooid, gebeurden daar toch honderden ongelukken. En volgens de VID creëert Rijkswaterstaat schijnveiligheid... door bij gladheid mensen af te raden de weg op te gaan... maar anderzijds wel te strooien voor degenen die toch de weg opgaan. Maar Rijksmaterstaat zegt dat strooien altijd nodig is... omdat er nu eenmaal altijd mensen de weg op moeten, bijvoorbeeld voor spoedoperaties. De dienst erkent wel dat ijzel lastig te bestrijden is met zout. De Palestijnen hebben een dringend beroep gedaan op Donald Trump... om de Amerikaanse ambassade in Israël niet naar Jeruzalem te verhuizen. De Amerikanen zitten al 68 jaar in Tel Aviv... omdat zowel de Israëliërs als de Palestijnen Jeruzalem als hun hoofdstad beschouwen. Trump heeft bij herhaling gezegd dat hij de ambassade wil verplaatsen. volgens de Palestijnen is zo'n stap heel slecht voor het vredesproces. De leiders van drie West-Afrikaanse landen oefenen steeds meer druk uit op president Jammeh van Gambia om op te stappen. Woensdag reizen ze daarvoor naar Gambia. Jammeh verloor in december de verkiezingen, maar hij weigert te vertrekken. De laatste weken probeert hij de oppositie monddood te maken door radiozenders en kranten te sluiten. De leiders van de buurlanden, Nigeria, Sierra Leone en Liberia, zijn niet van plan om militairen te sturen naar Gambia. Ze willen een vreedzame oplossing. Amerikaanse grondtroepen hebben een korte actie uitgevoerd midden in IS-gebied, schrijft de Washington Post, op gezag van militaire bronnen. Leden van een elite-eenheid zouden gisteren ongeveer anderhalf uur in Deir al-Zor zijn geweest, een stadje aan de Uifraat in het oosten van Syrië. De Amerikaanse strijdkrachten willen alleen kwijt dat er inderdaad een actie is geweest. Naar verluid is in de stad jacht gemaakt op leiders van islamitische staat. Het weer. Er trekt een gebied met wolken en regen over het land. Morgen schijnt af en toe de zon en aan zee is er kans op een bui.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 Ja, een hele goede avond, eh, dames en heren ook. Welkom bij ZFM Cinema, het programma met filmmuziek. Samenstelling, presentatie, Alco B. Ja, er is weer een hele mooie filmmuziek in eh, dit programma. Eerste uur onder andere Trainspotting 1 en 2, Nebraska, Snow White en de Huntsman. De Goonies, niet te vergeten. Tweede uur tussen 10 en 11 wat aandacht voor de Globe Awards. En eh, ja, wat nieuwere films. Ik zal eens op de lijst kijken. Wat de tweede uur erop staat. Oh ja, ik zie het al. The Next Three Days, L, La La Land, The King's Speech... Zootopia. Ja, mooi, mooi. Maar we beginnen met een beentje. Een beentje uit Engeland. Een oude band, Colosseum, opgericht door John Hisman. En eh, die hebben ooit eens een aardige cd gemaakt. Of een LP was toen nog. Those who, are, eh, eh, those who are about to die salute you. En daar staat een Prachtig nummer dit. is een beetje jazz rock. Walking in the Park. We beginnen er een beetje heftig vanavond. En dat is de hit van de maand januari. Colosseum eh, van de eh, LP Those About To Die Salute You. En het prachtige nummer van Walking in the Park. Bekendste man is natuurlijk drummer John Hisman. En de saxofonist, Noorsaxofoon Dick Hextel Smit. Eh, later kwam hij ook nog bij, eens even kijken, Dave Clem, Clemson en Chris Farlow. Ja, de, een aantal van die mannen hadden ook gespeeld bij John Mayle Bluesbreakers. Kortom, een mooie nummer om als hit van de maand te hebben. Eh, dat we toch een beetje in Engeland zijn. Dan kom ik bij de film Trainspotting. Daar staat mooie muziek op. Onder andere Iggy Pop. Lust for Life. van Zandvoort. Ja, dat je luistert de soundtrack Trainspotting, een film uit 1996 alweer. Eh, geregisseerd door Danny Boyle, met in de hoofdrol Ewan McGregor. En uh, Trainspotting vertelt het verhaal van de werkeloze Mark Renton... die samen met zijn zogenaamde vrienden het alledaagse leven in Edinburgh kleur probeert te geven. Hun leven bestaat voornamelijk uit bier drinken, uitgaan, drugs en voetballen. Dat is hun manier om de jaren negentig door te komen. Door verschillende gebeurtenissen besluit Mark te kiezen voor een nieuw leven... dat hij los van zijn verleden wil opbouwen. En weliswaar in Londen. Als een van zijn vroegere vrienden in Edinburgh in moeilijkheden komt, zoekt hij onderdak bij Mark.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 Ik dacht iets gelezen hebben van 27 eh, januari in Engeland. En 10 februari in de rest van de wereld. Dus heb je Trainspotting 1 gemist? Nou, daar zou ik zeggen, ga die nog even bekijken. Want die is vast wel in de uitleen of in de bibliotheek te krijgen. En eh, ga dan naar 2. Want daar zit ook weer prachtige muziek in. In de tweede Trainspotting. En ik vind het leuk om uh, muziekstijlen toch een beetje eh, te, ja, tegenstellingen te doen. In die film zit ook een nummer van Bizet. Uit Carmen. Ik laat daar een stukje van horen. want dit is wel muziek uit Trainspotting 2. Maar dat kan niet uit een nieuwe film zijn. Als ik nu naar die jaren kijk die erachter staan. Dit is ooit denk ik nog een keer een tweede cd uitgebracht van Trainspotting. Dus neem me niet kwalijk. De film Trainspotting komt er wel aan. Dus ik zal volgende week proberen daar de goede muziek van te eh, laten horen. Uh, in Trainspotting 2, de, eh, het cd'tje wat ik hier bij me heb... daar staat ook nog muziek van. Nog eentje van Iggy Pop op deze, The Passenger. trailer. Hello, Mark. So what you been up to for 20 years? Choose life. Choose Facebook, Twitter, Instagram, and hope that someone, somewhere cares. Missed you, mate. I missed you too, Spud. Choose looking up old flames, wishing you'd done it all differently. Do you still take heroin? No. And she's watching history repeat itself. Hello, oh, Franco. Simon. I'm home. Choose your future. Call the police. What shall I say? Just tell them we're dead. Choose reality TV, slut shaming, revenge porn. Choose a zero hour contract, a two hour journey to work, and choose the same for your kids, only worse. And smother the pain with an unknown dose of an unknown drug made in Ja, een klein stukje uit de trailer is dat van de, eh, de nieuwe Trainspotting. 27 eh, januari in de bioscoop in Engeland, in, in februari in de rest van Europa, dacht ik. Eh, eens even kijken, ik zou er nog één doen uit de oude Trainspotting 2 CD. En dat is natuurlijk David Bowie, Golden Years. Thank you. hear you say life's taking you nowhere. Angel, come look, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come look, baby. There's my be lost that's all. opening doors and pulling some strings. Angel, come the baby. Then walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. of a dream car, 20 foot long. Don't cry, my sweet, don't break my heart. Doing alright, though, gotta get smart. Wish upon, wish upon, day upon day. I believe, oh Lord, I believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in his clothes. Ja, lekkere muziek. David Bowie. Golden Years. Ehm, aanstaande vrijdag is een film. Die heet Nebraska op televisie. Een vijfsterrenfilm film. Eh, was genomineerd voor Oscars. Maar heeft er nooit één kunnen verzilveren. Om het maar zo te zeggen. Maar de muziek is niet onaardig. En die is gekopt door, even kijken op een zekere manier, Orton. En uit de film Nebraska. Ik moet hem even, eh, even op te zoeken. Nebraska. Hier heb ik hem. Komt-ie. ZFM. En dit is CFM Cinema met muziek uit Nebraska. Een film die aanstaande vrijdag 13 januari op televisie komt. Het verhaal gaat over de, acteur Bruce Darren... speelt na een leven van bijrollen in goede en minder goede films... eindelijk de rol van zijn leven in de melancholieke zwart-wit geschoten film Nebraska. Hij is de geestelijk vermoeide en verwarde Woody Grant... die per se naar Lincoln eh, wil eh, in Nebraska om daar de miljoen dollar op te halen die hem in een nep loterij beloofd is. Omdat Woody niet te stoppen is, besluit zijn zoon David eh, eh, eh, hem te begeleiden op deze tocht. Een soort roadmovie zou ik bijna zeggen. Prachtige film. zeker de moeite om te kijken. Aanstaande donderdag op Canvas begint om 5 over 10 en duurt tot 5 voor 12. Dus dat gaat toch best lukken natuurlijk. Het volgende is Magna Carta uit dezelfde film Nebraska. Snow White en de Huntsman. Eh, daar heb ik wel eens iets uitgedraaid. Ik heb altijd met veel plezier gedraaid. Florence en the Machine, The Bread of Life. CFM Cinema. Daar luister je naar. En dit is muziek uit Snow White en de Huntsman. De film is aanstaande vrijdag 13 januari op televisie. Om half negen op SBS 6. En dat is een aardig film. Een fantasyfilm. En eh, ja, wat kan ik er meer over zeggen? Het is ook nog een tweede deel. Het is onlangs gemaakt. Het is, eh, nou, ik zal even kijken wat ik erover kan zeggen. Het Amerikaanse fantasyfilm 2012. Geregisseerd door Rupert Sanders. En het gaat over Sneeuwwitje. Maar het is een ander verhaallijn dan het Sprookje. Dat is wat ik erover zeggen kan. muziek is van James Newton Howard. Ik zal er nog een paar van laten horen. Snow White. prachtige muziek van James Newton Howard uit Snow White en de Huntsman. Het is meestal muziek wat we in het tweede uur draaien. Maar ik vind dit toch wel aardig om ook in het eerste uur te kunnen laten horen. Omdat in twee uur wat Global eh, Awards eh, soundtrack zitten. Uh, Journey to Fernland. De laatste uit deze soundtrack. Snow White en Huntsman. Vrijdag 13 januari. Half negen, SBS 6. beetje terugtrekken, want ik hoor een, een kraak erin. Dus ik ga wat anders opzetten. Uh, dat is de film The Goonies. En dat is de muziek van Dave Crushon. aanstaande de dinsdagmorgen dus op televisie om half negen op Veronica. Het is een door Steven Spielberg geproduceerde actiefilm voor grote kinderen... en heeft alle ingrediënten van diens spektakelfilms. Maar mist de in de regie de strakke hand van de meester. Een groep kinderen zoekt langs de kust in hun woonplaats... naar overblijfselen van de legendarische 17e-eeuwse piraat One-Eyed Willy. Als ze een ondergronds meer ontdekken vinden ze daar het schip van de piraat. Aardig film, aardige muziek van Dave Crushen. Uh, eens even kijken wat we daar nog meer van gaan draaien. Oh ja, Cindy Lauper. Dat is aardig. Bang, Peace. ZFM. dinsdagavond op televisie. Eh, ik zie alweer dat we tegen de klok van tien aan gaan eh, zitten. Dus eh, ik kan de laatste gaan draaien. En na de, uh, de nieuwsbreak zijn we terug met The Next Three Days. De film Poor Elle, dat is de Franse origineel. Elle, de film van Verhoeven die een Global Award gewonnen heeft. La La Land, The King's Speech, Zootopia. Nou, weer te veel om op te noemen. Ik denk dat ik nog een keertje de, de B-movie orchestra...